4 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bewaking met videocamera's. De maatregel moet het opgeleide geweld tussen Israëliërs en Palestijnen verminderen. De onrust begon vorige maand bij de Tempelberg... die voor zowel Joden als moslims een heilige plek is. Sindsdien zijn bij verschillende plaatsen ongeveer 50 Palestijnen... en 8 Israëliërs om het leven gekomen bij geweld. Volgens de Amerikaanse minister Kerry is het cameratoezicht bij de Tempelberg een eerste stap richting een einde van het geweld. In Montenegro heeft de politie opnieuw ingegrepen bij een protest van de oppositie tegen de regering van premier Djukanovic. De ongeveer 5000 demonstranten willen dat de premier aftreedt en eisen nieuwe verkiezingen omdat ze de huidige regering autoritair vinden. Toen betogers met brandbommen en fakkels begonnen te gooien... zette de politie traangas in om de demonstranten te verdrijven. Aan de vooravond van de Europese top over de vluchtelingencrisis heeft Slovenië nog een keer benadrukt dat het de stroom asielzoekers niet aan kan. President Pahor zei dat hij wil voorkomen dat asielzoekers vast komen te zitten als Duitsland en Oostenrijk de grenzen sluiten. Daarom eist hij dat de EU onmiddellijk ingrijpt. Doen ze dat niet, dan neemt Slovenië zelf maatregelen, zei de president. Vannacht is de klok een uur teruggezet en zijn we van zomer naar wintertijd gegaan. In totaal nemen ongeveer 70 landen vandaag afscheid van de zomertijd. Die werd in de 20e eeuw geïntroduceerd als alternatief... om in de zomer langer gebruik te maken van het zonlicht. De wintertijd is dus eigenlijk de standaardtijd. Volgend jaar op 27 maart gaat de zomertijd weer in. Het weer, wordt langzaam droog bij minima rond de 10 graden. Overdag is het overwegend droog en schijnt vooral smiddags de zon. Het wordt een graad of 14.